met het NOS-journaal. Israël stuurt vandaag een delegatie naar Qatar om te onderhandelen over een staakt het vuren met Hamas en de vrijlating van gijzelaars. Dat meldt het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu. De premier liet verder weten dat de laatste wijzigingen die Hamas heeft voorgesteld voor Israël onacceptabel zijn. Hamas zou aanpassingen willen rond humanitaire hulp, de grensovergang bij Rafah en het tijdspad voor de terugtrekking van Israëlische troepen. In het oude stadion van voetbalclub Cambuur in Leeuwarden zijn grote vernielingen aangericht. Ruiten zijn ingegooid, stoelen van tribunes gerukt en overkapping langs het veld is vernield. Dat gebeurde vlak na de opening van het nieuwe Kooistadion aan de andere kant van de stad. Cambuur speelde daar gisteren de eerste wedstrijd. Tegen Feyenoord werd met 4-1 verloren. Voorafgaand aan die wedstrijd waren er vanwege de officiële opening optredens en een vuurwerkshow. Techmiljardair Elon Musk heeft de oprichting van een nieuwe politieke partij in de Verenigde Staten aangekondigd. De partij krijgt de naam The America Party. Eind mei stopte Musk nog als adviseur van de Amerikaanse regering en als hoofd van Doge, dat werd opgericht om te snoeien in overheidsuitgaven. Hij was een trouwe bondgenoot van president Trump, maar de twee kregen ruzie en vochten die openlijk uit op sociale media. Op het EK voetbal in Zwitserland heeft het Nederlands elftal de eerste wedstrijd gewonnen. Tegen Wales werd het 3-0. De eerste goal werd gemaakt door Vivianne Miedema. En dat was haar, eer, dat was haar 100ste doelpunt in oranje. De andere goals waren van Victoria Pelova en Esmee Brugts. De andere wedstrijd in de pool van Oranje, Frankrijk tegen Engeland, eindigde in 2-1 voor de Fransen.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 I want to breathe when masturbating, the man. nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.